ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er wordt geprotesteerd in Utrecht. Woon is een recht! Geen privilege! Woon is een recht! Geen privilege! Wonen is een recht. Ja, zo klinkt het nu op het Domplein. studenten demonstreren daar omdat ze het vinden van een betaalbare kamer of woningen steeds moeilijker vinden worden. Volgens de studentenvakbond kunnen alle partijen na de Tweede Kamerverkiezingen daar meteen wat aan doen. Momenteel hebben we heel veel panden die leegstaan, tienduizenden panden. Die zou je kunnen ombouwen naar eenheden. En voor lange termijn moet er gewoon structureel geld naar de huisvestingcorporaties. Zodat we niet afhankelijk meer zijn van de particuliere sector. We staan hier en dat betekent, we doen er iets aan dan iets over andere demonstraties, want dit hoor je de laatste tijd steeds vaker. Mensen die demonstreren tegen plannen voor een asielzoekerscentrum. Gemeenteraadsleden die over dit soort plannen moeten stemmen... maken zich er grote zorgen om. Want zij krijgen regelmatig te maken met bedreigingen. Gevaarlijk, vindt deze burgemeester. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat eh, ook een gemeenteraad... Eh, zich vrij voelt om ook eh, dingen te kunnen zeggen, dingen te kunnen vragen maar ook gewoon hun eigen mening te geven over zaken. Volgens hem staat de democratie onder druk door dit soort protesten en bedreigingen. Twee medewerkers van een zorginstelling in Tolbert in Groningen zijn op non-actief gesteld. Volgens RTV Noord worden ze beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen één of meer patiënten. Het gaat om patiënten met een verstandelijke beperking. En hun ouders spreken van een doofpot. En bij de Universiteit Utrecht hebben ze een stukje van de maan gedoneerd gekregen. Ja, de komende tijd gaan studenten daarmee aan de slag met dat stuk bijzondere ruimtesteen. De collectiebeheerder van de Universiteit van Utrecht springt een gat in de lucht, want die steen is super zeldzaam. Omdat er heel weinig op aarde gevallen zijn. <laughs> Eh, het meeste valt in zee, als er valt natuurlijk. Dus eh, eh, het aantal meteorieten die we vinden, die daarvan is een heel klein gedeelte maar een maan Ja, het extra bijzondere aan dit stukje maan is dat het niet door mensen uit de ruimte is meegenomen. Maar de reis dus naar de aarde zelf heeft afgelicht. Maar waar bewaar je zoiets? Deze gaat stevig uit de slot grendel. <laughs> en ik ga niet zeggen waar. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond is het bewolkt, maar blijft het wel droog.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 And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on, I really wanna be with you. got to be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got away. by line or get out of pocket. So I made sure Canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh, you gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus, you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first, you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't is good without something on the side, you know. I really wanna be with you. Be with you. wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. Already got away. Got I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a scent of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum rapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget. Anytime this chick is there for you, skins I'm share with you, which makes it a little more clear with you. Be with you. I wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got away. Got Can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be with you. Gotta be real with you.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 Een boer in Abbenes heeft bij het ploegen een dode op zijn akker gevonden. Mogelijk is de verstekeling die uit het landingsgestel van een vliegtuig is gevallen, zegt de politie. Abbenes ligt niet zo ver van Schiphol. De onrust rond gemeenteraadsvergaderingen over asielzoekerscentra is zorgwekkend, zegt de Vereniging van Raadsleden.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 Who you don't know is who you're afraid of, and we're afraid. some blue everything in between And I don't know Which way it's gonna go If it's gonna be a rainy day There's nothing we can do to make it change We can't pray for sun last forever ZZFM.